Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vannacht was het weer onrustig in Israël en de Palestijnse gebieden. Over en weer waren er aanvallen. Inmiddels heeft Israël duizenden militairen opgetrommeld en tanks naar de grens met Gaza gestuurd. Of het leger ook echt gaat binnenvallen is afwachten, zegt onze correspondent. Het is ook, wordt het hier geïnterpreteerd door te zeggen... dit is waarschijnlijk intimidatie of dreiging van Hamas... dat als ze niet ophouden met het onophoudelijk vuren van raketten op Israël... dat dit eh, de volgende stap is. Volgens de minister van Volksgezondheid in Gaza zijn er de afgelopen dagen 109 doden gevallen, onder wie 27 kinderen en jongeren. In Israël zijn 7 mensen om het leven gekomen. En een hoop Amerikanen kunnen hun mondkapjes opbergen. In de Verenigde Staten hoeven mensen die volledig zijn gevaccineerd... in de meeste gevallen niet meer verplicht dat ding te dragen. President Joe Biden is blij. today is a great day for America in our long battle with the coronavirus. This recommendation holds true whether you are inside or outside. I think it's a great milestone, a great day. Tot nu toe zijn in Amerika meer dan 117 miljoen mensen ingeënt, ruim een derde van de bevolking. Een ravage bij een McDonald's in Rotterdam-Hoogvliet. Een automobilist drukte waarschijnlijk per ongeluk het gaspedaal in... en reed door een hek, een bos, het parkeerterrein op. Drie mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is opgepakt. Na 13 jaar speelt ADO Den Haag volgend seizoen niet meer in de eredivisie. ADO moest gisteren winnen van Willem II, maar dat lukte niet. Rondom het ADO-stadion werden 80 supporters opgepakt die lastig deden. Ook werden agenten bekogeld met vuurwerk en brandende fakkels. Het weer nog, de dag begint droog, maar in het zuiden kan het vanmiddag regenen.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 You don't know how to carry on. all night spent wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs So blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started yourself you discover it's hard.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 Het Israëlische leger en militante Palestijnen hebben over en weer opnieuw aanvallen uitgevoerd. Het Israëlische leger meldde vannacht dat grondtroepen de Gazastrook waren binnengetrokken... maar dat bleek niet te kloppen. Tata Steel in Emuiden moet af van zijn koleninstallatie, zegt de vakbond FNV. Alleen dan wordt de overlast voor de omgeving minder... en komt het voortbestaan van het bedrijf niet in gevaar. Het weer in de loop van de dag in de zuidelijke helft van het land buien... met kans op onweer. Het wordt vanmiddag een graad of 16.